Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet snel wat gebeuren tegen het grote aantal internationale studenten dat naar Nederland komt. Dat vinden veel partijen in de Tweede Kamer. 40% van de eerstejaarsstudenten komt niet uit Nederland. Dat heeft gevolgen voor het grote tekort aan studentenkamers en voor het onderwijs zelf, zeggen deze Kamerleden. Deelt de regering dat dit totaal uit de hand gelopen is? Dat je bij Nederlandistiek in het Engels ondertussen wolkers moet analyseren dat heeft weinig met de kwaliteit van onderwijs en de kwaliteit van wetenschap van doen. Minister Dijkgraaf wil over een maand met oplossingen komen... maar regeringspartijen CDA en VVD vinden dat hij meer moet opschieten. Het kabinet beslist in juni of er in het najaar helemaal wordt gestopt met de gaswinning in Groningen. Mogelijk wordt er nog een jaar een beetje gas gewonnen. Heeft volgens de staatssecretaris te maken met internationale omstandigheden. Zo moet er genoeg geïmporteerd gas in de opslagen zitten. Want door de oorlog in Oekraïne komt er geen gas meer uit Rusland. De reddingsactie bij de moskee in Pakistan, waar gisteren een aanslag werd gepleegd, is afgerond. Er zijn inmiddels honderden doden geteld. Ruim 50 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Een man blies zichzelf op in een moskee toen er honderden mensen binnen waren om te bidden. Het is niet bekend wie er achter de aanslag zit. Honderden schoonmakers van de gemeente Utrecht hebben het werk neergelegd. Ze willen meer verdienen omdat ze door de inflatie steeds moeilijker kunnen rondkomen. Aan het werk zelf ligt het niet, zegt deze vuilnisman. Je stad dat doet gewoon heel veel. Het is heel fijn om op zo'n directe manier eh, de stad te helpen en de burgers. Maar omdat de prijzen maar blijven stijgen, wordt het wel lastig, zegt zo'n collega. Als je nu een boodschaptas eh, koopt, eh, is het bij 70 euro kwijt waar je een half jaar geleden 44 euro voor moest betalen. De Utrechtse straten zullen de komende dagen vies zijn... want de staking duurt mogelijk de hele week. Krijgen nog het weer vanavond en vannacht helder en droog bij 2 tot 5 graden. Morgen bewolkt, regen en een stevige wind bij maximaal 8 graden.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 Same old lies, different day. Guess she heard all Authenticiteit en dankbaarheid behoren tot de hoekstenen van zijn aanpak, die zijn oprechte verhalen gedurende het hele album voeden. In een uniek project blijft Richard Lynch bewijzen waarom hij nog steeds aan de top staat.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 Well, the me. you're a heartbreak king. guess I ought to pay attention when they say those things, but it's a little too late. to do the right thing now. I may be wrong, but I don't want out. But it's a little too late to do the right thing now. Ook in 1993 scoorde Tanya Tucker enkele top 10 hits. Dat deed ze met It's a Little Too Late is het favoriete album van de maand. Een paar nummers van Isaac Hoskins' album, waaronder Off the Wagon, zijn te horen in de nieuwe populaire tv-serie Yellowstone. the wagon night. Three whole months I sobered up so that she wouldn't walk out the door. Taking a long way home from work, avoiding that liquor store. I beat down, I took a left on Grand and I passed her headed south. Riding in another man's pickup truck and he was kissing her on the mouth. So I'm a jumping out of the way. I've been a dreaming all week about a tooting round this town and a getting tight. I think a little high confirmed my biggest fear. but There ain't no nowhere to get me to stay. Lord, I've been pushed to the brink. I ain't lifting so much as one bottle of beer that I ain't about to drink. And I'm a jumping off of the wagon tonight. Well, I've been dreaming all week about a tuning round this town and a getting tight. I think a little high class goes find some bourbon ought to set me up right. Jumping off of the wagon tonight. ben een traditionele country artiest zegt Amanda Kate Ferris. 90er jaren country was waar ik naar luisterde en ik denk dat er ruimte is voor meer traditionele country. Ik hoop iets anders te brengen. Een beetje nervenis met een moderne flair. Baby, It's You is de nieuwe single. cover van deze week. Gewoon een simpele plattelandsmeid die probeert de droom van een rockster waar te maken. Geboren en getogen in de prachtige bluegrassstaat Kentucky heb ik mijn professionele leven doorgebracht als gediplomeerd verpleegster en moeder van twee geweldige kinderen. Mijn roots liggen in de classic rock, blues, klassieke country en pop. Ik beschouw mezelf als een country artiest, maar ik heb altijd geweigerd om in een hokje te worden geplaatst. Dus je hoort hints van andere genres in mijn muziek. Eileen Rose wil niet in een hokje worden gestopt. Mijn favoriete artiesten doen precies wat ze willen.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 Het album I'm Jesse Coulter was enorm succesvol... met een piek van nummer 4 in de Top Country Albums hitlijst... en nummer 50 in de Billboard poplijst. go. Who can come and take today away from me? Who walks through your memory, Billy Joe? There's a story that I've heard about you and a girl they say that she outshined the rest A woman of the world They say she found you strong And watched as you grew weak They say she built you up Then left you at her feet I'm Not Lisa bezorgde Jessie haar eerste nummer 1 hit. Met What's Happened to Blue Eyes deed ze het iets minder goed, maar ook daarmee scoorde ze een top 10 hit. years ago. achter ons. Nu weer naar het heden. Robert Abernathy treedt de afgelopen 15 jaar voor publiek in het hele land op als countryartiest. Paint Me in Birmingham is terug te vinden op het nieuwe album Country Roots. morning sky. Well, I asked him if he only painted ocean. Keystone Breakers brengen een mix van roots country, southern blues en outlaw country. En dat is duidelijk te horen als zij Finland Saturday Night over het voetlicht brengen. says, What'll it be, guys? This round's on me, guys. I hate to see you drink and run. When you follow the 90 for a couple of miles until you come to a T in the road. Make yourself a right on the left hand side. It's the backwoods watering hole. Pull around the back, no need to lock your car. Ain't nobody in sight. Better get prepared for what could happen in there. It's Finland Saturday night. couple bucks in the box, sit back and let the sound soak in. I look around and see the whole damn town, all six or seven of them. All these dudes, mostly working dudes, they've been working mostly all their life. They're coming here around four or five just to try to escape the wife. Drink them down to about nine or ten, every night is just the same I'm going out to the parking lot trace the steps they came. When you follow the United before a couple of miles until you come to a T in the road. Make yourself a riding on the left hand side. It's the backwoods watering hole. Pull around the back, I need to lock your car. Ain't nobody in sight. Better get prepared for what could happen in there. It's Finland. de Spotlight. Als Jake een nieuwe nummer schrijft, keert hij altijd terug naar zijn roots. Bluegrass, rockabilly en een beetje rock'n'roll. Geïnspireerd door Johnny Cash, Elvis Presley en Lester Flatt en Earl Scruggs... brengt Jake songs die aan die tijden doen herinneren.